vandaag aan bod komen. PVV-leider Wilders liet zich gisteren zo hard uit dat voorman Roemer Rutte uitdaagde om vandaag kleur te bekennen. De premier moet volgens Roemer zeggen of hij nog langer bereid is Wilders te gedogen. Het debat zal vandaag ook gaan over onder meer steun aan Griekenland en duurt naar verwachting tot vanavond laat. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is blij dat gemeenten de ID-kaart niet meer gratis hoeven te verstrekken. Iedereen die de kaart nu aanvraagt moet die weer zelf betalen. Minister Donner heeft de wet aangepast na een uitspraak van de Hoge Raad. Die bepaalde kort geleden dat de kaart gratis moest zijn omdat iedereen zich moet kunnen legitimeren. De kaart gaat weer maximaal 43,89 euro kosten en dat is kostendekkend, zegt de VNG. De afgelopen tien dagen was de kaart gratis. Voor mensen die de afgelopen anderhalve week een ID-kaart hebben aangevraagd, blijft het document gratis. Gemeenten gaan de kosten die ze hebben gemaakt verhalen op het Rijk. Paus Benedictus brengt voor het eerst een officieel bezoek aan zijn geboorteland Duitsland. Rond half elf komt hij aan in Berlijn. Vanmiddag spreekt de paus de Bondsdag toe. Veel parlementariërs hebben aangekondigd dat ze niet zullen komen... omdat het optreden van de paus in de Bondsdag volgens hen indruist... tegen het principe van scheiding van kerk en staat. Bondskanselier Merkel probeerde gisteravond de gemoederen te bedaren... door te wijzen op de christelijke grondslag van de Duitse samenleving. In verschillende plaatsen zijn demonstraties aangekondigd. Tijdens zijn bezoek zal Benedictus ook spreken... Met met slachtoffers van seksueel misbruik door priesters. Hij was, al paus, hij was als paus al twee keer eerder in Duitsland voor privébezoek. Het weer een bewolkt en vooral vanochtend een enkele bui. Vanmiddag droog in het noordwesten af en toe zon. Temperatuur ongeveer 17 graden. Morgen en in het weekende meer zon en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Het is bijna gedaan met de ochtendspits. Nog een handvol files in de Randstad. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Vianen 4 kilometer. De A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk 4. De A8 Zaandam-Amsterdam bij het Koenplein 3 kilometer. En de A9 Alkmaar-Amstelveen bij knooppunt Raasdorp 5.